Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een vrouw uit Apeldoorn... een man in haar tuin was doodgestoken. De vrouw wordt gehoord over haar mogelijke betrokkenheid. De 64-jarige man werd afgelopen nacht zwaar gewond gevonden... en overleed in het ziekenhuis. De toedracht van de steekpartij wordt nog onderzocht. De man en de vrouw woonden allebei in het huis. Of het om een echtpaar gaat is onduidelijk. Deelnemers aan het tv-programma Vier Handen op één Buik van BNNVARA voelen zich misleid, schrijft de NRC. In het programma worden zwangere tieners geholpen door bekende moeders. Deelnemers klagen dat ze niets te zeggen hebben over de beelden die worden uitgezonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruzies boven het babybedje of een uithuisplaatsing. Wie uit het programma wil stappen moet 5000 euro betalen. BNNVARA zegt in een reactie dat het contract vooraf uitgebreid is doorgenomen... en dat zulke boeteclausules gebruikelijk zijn. In een natuurgebied bij De Wijk in Drenthe zijn vaten met chemische stoffen gevonden, vermoedelijk drugsafval. Ook stond er een busje in brand. Mensen in de buurt hadden last van prikkende ogen door de chemicaliën en een agent moest met ademhalingsklachten worden behandeld door ambulancepersoneel. De politie is op zoek naar twee mannen die mogelijk iets met het busje en de chemicaliën te maken hebben. De bescherming van de berggorilla werpt vruchten af. Het aantal wilde berggorilla's is gestegen tot boven de duizend, zeggen de autoriteiten in Congo, Rwanda en Oeganda. De apensoort leeft alleen in het grensgebied van die drie landen. Door burgeroorlogen en stropers hebben de berggorilla's het al decennia lang zwaar. De laatste jaren is er een beschermingsprogramma. Zo zijn er gewapende parkwachten en dierenartsenposten gekomen en het toerisme is beperkt. Het Wereld Natuurfonds noemt de stijging tot boven de duizend geweldig nieuws. Het weer, Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, minimaal rond 14 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal mistig. Later breekt vanuit het zuiden de zon door. Aan zee blijft het op veel plaatsen grijs. Maxima van... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes. Today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building. Government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarface. face. Who need a hero? Hero. You need a hero. Look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption. The souls of suffering men. Clutching on deaf ears again. Rapture's coming. It's all prophecy. And if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you won't be. for me. Quinten zei het al, we gaan hier gewoon een slechte cover op maken. Ja, heerlijk. <laughs> ik doe het gewoon doe niet. Doe hem, doe hem. Please your De zaterdagavond zinder. Be prepared to go on a zaterdagavond de Euro Breakdown. Inderdaad, overal is er Nederlandse muziek. De Nederlandse muziek bedreigt de Europese hitlijsten. Maar het is vandaag 7 over 7. En dat betekent maar één ding. Het is tijd voor de Euro Breakdown. Quinten, aangenaam. Hallo. Fijn dat jij er ook bent. Ja, gezellig hè. Ik weet het, ik weet het. Ik ben ook gewoon helemaal blij dat ik er ben. Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Even, even weg eh, van de zorgen. Ja, ik heb met veel moeite eh, ben ik hier eh, gelukkig gekomen. Kijk, kijk, hartstikke goed. Maar jij, jij, jij moest, jij was in die, die dorp, die village was jij bezig. Ja, dat is iets te richtig. Echt En ja, ik was, daar ben ik aan het werk. Lekker alles maken met duct tape. Als iets kapot gaat, mag ik het gaan maken. Lekker. Ik loop met zes rollen duct tape om armen. Ah, oh, heerlijk. Goed nou, Kikken, top. Hoe was je weekend? Tot nu toe. Eh, ja, lekker. Ik zit eigenlijk al een beetje met mijn kop in Italië, <laughs> om zo te zeggen. Ik ben nu echt aan het aftellen. Echt eh, nog een weekje en eh, dan, ga ik gestrekt. Dus ja, volgende week hebben we geen uitzending. En die week aankomen de twee weken erop ook niet. Dus even drie weken even, ja, radiostilte wil ik niet zeggen, maar dan is gewoon rustig. Het doet echt maar hard pijn. Ik, zei nog tegen Patrick, wij gaan gewoon met z'n tweeën door. Maar toen bedacht ik me, nou dan zit ik in ieder geval, dan zit ik net zo goed in mijn eentje hier. Ja, nou ja, kijk, hè, dat kan, dat kan. Maar ja, hè, het is wat het is. Toeters en bellen nog geblazen. We hebben een hartstikke lekkere uitzending, een relaxte uitzending hebben we voor de boeg. Vanavond ook Rikaf Verhoeven die natuurlijk gaat vechten.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 I am the, I am the, I am the sleeper. I live on the west side of America. Ja, na al die inzendingen. Na al die inzendingen zijn we er eindelijk achter. Wie de nieuwe vriend van Ariana Grande is. Dus ja, we gaan dat, eh, dat gaan we nu ook maar gelijk, eh, gelijk onthullen. Want ehm, eh, vorige week was het volgens mij nog niet duidelijk, of wel? Ja, toen was het wel ook. Oh, toen was het duidelijk. Was al duidelijk. Maar wat, dat, na wat er nu gebeurd is, oh, jee. will shock you. Zullen we dan maar gaan beginnen? maar. We gaan jullie shockeren. Nou, de nieuwe vriend eh, dus, eh, ja, van, eh, van Ariana Grande, dat weten we. na de break-up met de ex-vriend Mac Miller is Ariana Grande opnieuw gelukkig in de liefde. De, de mystery man is comedian Pete Davidson. En uh, de twee deelden gisteren foto's van elkaar op Instagram. Zo postte Pete Davidson een foto van het stel in een Harry Potter kostuum... met het bijschrift The Chamber of Secrets is open. Hij heeft gewoon haar keisheidsgordel opgebroken. Oké, laat maar. En het plaatste... Hij goud. <laughs> jongen, jongen. Eerder eh, was, uh, was Ariana samen met eh, Mac Miller, maar in april zetten ze een punt achter de relatie. De reden hiervoor was de over, het overtollig drankgebruik van de rapper. En de zangeres zei daarover, ik blijf vanuit het diepst van mijn hart bidden dat hij alles weer op de rit krijgt. Dus ja, ze gaat nu met een, een comedian. Een comedian. Maar de, de, Chamber of Secrets is open. Dat betekent dus dat ze hebben gebankt, of niet? Ja, ja, ja als, je, zeg maar, als, als, als zij de Chamber of Secrets is, dan... Nou ja, weet je, als dat, als dat zo is en hij voelt dat zo, weet je. Nou, ik denk dat hij dat wel voelt, ja. Dus wat, wat, wat denk je dat hij zei toen hij op een gegeven moment de Chamber of Secrets opende? Was dat iets zoals dit? Eh? Oh, ja. Yeah. Dat is eh, heel mogelijk. Ja, eh, dat is, goed mogelijk. Ik denk het. Possible. Ja, possible. Zeer, possible. Nou, dus dat is in ieder geval het nieuws omtrent Ariane. En ja. Frank Daan, als je luistert. Kijk, zo bereiden wij ons nieuwtje voor. Zo kan het. <laughs> Oh god. Hoe vaak doen we hem vandaag? Drie, vier keer? Zullen we hem drie keer doen gewoon? Ja, Zullen we hem drie keer aanroepen? Ja, ik vind het helemaal goed. Eh. <laughs> Helemaal top. Ja, we hebben nog een eh, flink gevulde uitzending eigenlijk voor de boeg. We hebben nog genoeg nieuws, gekkigheid en dingetjes. We hebben natuurlijk eh, straks om 9 uur, niet, sorry, om 8 uur hebben we de tips natuurlijk. Dus dan gaan we de, tipjes, de tipjes weer even, even luisteren. Er zit hier niemand echt, echt te gebaren. En wat, wat is dat nou? Die ze zegt nooit wat, is altijd geïrriteerd, maar... <laughs> en het enige wat ze doet is, is middelvingers geven. Ga, blijf hem af. En je met, eh, en je met pakjes met sigaretten gevuld met kiezelstenen. Ja. Dus ja. af, en toe, af en toe denkt ze nog wel eens een beetje van, eh, ja, dit. Shut up! Dat. dus. Ik ga waarschijnlijk, eh, waarschijnlijk ga ik straks het volgende krijgen en dat is... die. Of, een pakje peuken tegen je hoofd. gevuld met kiezelstenen. Ja, die dus. <laughs> Nee, maar eh, we gaan natuurlijk straks om 8 uur gaan we de tips gaan weer luisteren. Dat zijn de tips die wij zelf geven. Eh, onder de nummers van. wij vinden, jongens, die moeten jullie echt een keertje gaan luisteren. En eh, ja, daarna gaan we natuurlijk, natuurlijk MC Vlaffel natuurlijk in de tweede uur. Sowieso. Die komt ons weer, weer versterken voor 10 of 15 seconden. En daarna ja, weer... 10, 15 milliseconden is hier. Nou, is, dan is hij weer de deur uit. En, het is niet normaal. Nou, ik weet nu wel hoe je, hem, hoe je weet dat hij daar aankomt. Want dat, dat gaat dus onder het volgende deuntje. En dan is hij binnen? En dan is hij binnen. Wow. Ja, dus als je dat hoort, dan is het tijd voor MC Falafel. Dus ik, ik zal het deuntje laten horen. Dus dan hebben jullie ook een beetje een idee waar je waar naar moet denken. In de tussentijd mogen jullie ook wat aan, aan wat anders denken. Want nogmaals, ik zei het eerder, eerder al dat we begonnen. Eh, overal, is, overal Nederlandse muziek. Overal worden wij overspoeld door de Nederlandse ballades. Van de kroegzangers, de tijgers. De mannen van het geschreven en gezongen woord. Maar wij gaan lekker, eh, ondanks dat het een beetje is, gaan we naar een eh, zomerstintje doen. se en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. claro y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. the same. nos familiaricemos. Un poco de química y el par y prendemos. No olvida las crítica si nos entendemos. Que tú crees si en tu mente no me como señorita? que necesita? Sería mucho mejor si participas Los de lejos, no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete. Can we get grootste continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten verspreid tot in de verste uithoeken van ons continent.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 Ik ben benieuwd wat er weer in deze lijst staat. Op nummer 40 beginnen we met The Weeknd en Kendrick Lamar met Pray For Me. Stond vorige week nog op plek 39. Louis Fonsi, Demi Lovato en Camila Culpa op 39. En de Chainsmokers hebben op plek 38 staan met Sick Boy. Op 37 Liam Payne, Rita Ora, speciaal voor Quinten, For You. Nick Jam en J Balvin met X op plek 36. En Portugal The Man met plek 35 met Feel It Still... Liam Payne en J Balvin ook natuurlijk weer met Familiar op plek 34. En Kendrick Lamar hoorde je natuurlijk net met All The Stars op plek 33. Op plek 32 hebben we Logic en Marshmallow op plek 32. En 31 wordt aangehouden door Imagine Dragons Next To Me. En OTD, featuring Bia Miller, hebben we op plek 30 staan deze week. En eh, ja, dat is eh, de plaat die eh, ja, langzaam maar zeker klimt. Maar waar we nou zeker ook nu naar gaan luisteren. one you've been waiting for. Is she the one? Is she the one? The one you've been dreaming of. Is she the one? I'm tired of staying up all night with you on my mind. Does she move your body like I moved your body Cause I wanna know, yeah, I wanna know Does she make you feel wanted? Is she all you wanted? Cause I wanna know, yeah, I wanna know Ze willen we het allemaal wel weten. Want eh, er is wat uh, omtrent Sa. Je hoorde natuurlijk net eh, eerder haar platen die zij samen met Kendrick Lamar heeft opgenomen. All the Stars. En er is weer wat aan de hand, want ze heeft stemproblemen. Stemproblemen. Dat klopt. Ja, nou, vorige week moest ze vanwege stemproblemen haar optreden schrappen. Inmiddels is de paniek bij de zangeres erg toegeslagen. Deze week verscheen een serie tweets op de tijdlijn van Sa... waarin ze liet weten dat ze haar stem voor altijd kwijt zal zijn. Hoe? fucked up. Mijn stem is voor altijd beschadigd, schreef ze. Vanavond was de test en dat bewijst het. Ik wil nu even alleen gelaten worden. Al mijn prioriteiten liggen overhoop. Eén puinhoop dus. Ik heb even ruimte nodig. Doei! De bewuste tweets heeft ze inmiddels weer verwijderd van haar tijdlijn. Uh, eh, Sa probeerde haar stem afgelopen dinsdagavond weer... tijdens een optreden in Madison Square Garden in New York wanneer ze haar conclusies heeft getrokken. Eerder dit jaar, toen ze te zien was op Coachella... liet ze ook al weten dat ze na dat optreden haar stem compleet kwijt was. Jeetje. Ja. Vorige week bevestigde ze haar stemproblemen op social media... en liet ze weten dat haar stembanden gezwollen waren. Gezwollen? Maar dat kan dus nog genezen? Dat weet ik niet. Ik, dit, nou. van, hoe ik, ja, van hoe ik het lees is ja, ik denk dat ze dit misschien in ieder geval uit paniek eh, in ieder geval geplaatst hebben als ik, als ik het zo hoor. In principe als ik, als ik zelf zanger zou zijn en daar zou ik mijn brood mee verdienen. Dat is hetgene wat je het liefste zou doen. Ook dat ze genoeg geld heeft. Ja, nou ja, ik weet niet hoeveel zij nu dus dat natuurlijk al verdiend heeft. Maar het is natuurlijk eeuwig zonde als je, als je met hetgeen wat jij wil, eh, wil uitdragen... dat je dat eh, niet meer kan gaan doen. Nou, ze is maar 3 miljoen waard. Maar 3 miljoen? Ja. Ja, het is een boel geld. Maar ja, weet je, 3 miljoen kun je ook gewoon in, in, in twee jaar tijd erop maken. Ja, ik kan het in een week dat, dat, dat, eh, dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Goed avondje naar de kroeg. Ja. Ben je er wel nou, nou, nou, nou, 3 miljoen in de kroeg? Dan moet je die kroeg kopen, pik. Dan moet je hem echt kopen. En dan leegzuipen. Maar ja, ja, ja, ja. <laughs> kopen en dan leegzuipen. Ja. Quinten, draait het nou alleen maar alcohol bij jou? Don't get high on your own supply, zeggen ze wel eens. <laughs> Jeetje mina. Ja, nou ja, een beetje de paniek dus uh, omtrent die is dus bang dat ze eh, niet meer eh, kan zingen. Nou, ja, misschien dat het wel weer te herstellen valt. Je weet het niet. Je moet het maar weten. op gaan. Je moet het maar weten inderdaad, ja. We gaan het meemaken. Ik, ik hoop het beste voor haar. Ja, laten we inderdaad het, in ieder geval een, een, kaarsje voor haar branden vandaag.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 Young blood, see you want me, see you want. times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. zijn rare dingen op de wereld En we hadden het net over 3 miljoen. 3 miljoen die we in principe zo kunnen opmaken. Maar eh, we hebben net even een lijstje even opgezocht. Dus even voor jullie met, met de raarste dingen die je dus kan kopen op het internet. Ja. En Quinten, jij mag hem eh, voor mij aftrappen. En ik, ik ga alvast even zeggen, want dat zei ik net al. Dat, dat, ik zei dit al. What? Ja, dat. Ja. Dat dus. Nou ja, vertel waar, waar, nou, mogen aftrappen. ja, het, het, het eerste rare ding wat je kan kopen op het internet is een ziel. Een ziel. Ja, blijkbaar wel. Want eh, als je niet echt geïnteresseerd bent in materiële dingen... en die dus ook niet wil aanschaffen... dan koop je toch gewoon een ziel. Dat kan dus tegenwoordig. Je kunt zelfs de ziel van Bill Gates kopen. Ik weet niet hoe, hoe legit dat is, maar... op themonocle.com kun je daadwerkelijk bieden op een ziel. Wauw. <laughs> nou, onder de mond van, van rare dingen de ziel van Bill Gates. Dus je kan dus ook een stenen voet kopen. Eh, normaal gesproken koop je misschien een steen of een kei als versiering voor in de tuin. Maar eh, bij Amazon.com zijn ze ook goed om eh, de meest alledaagse dingen, zeer rare dingen daarvan te kunnen maken. En ehm, ja, deze voet kun je dus kopen voor 1 miljoen dollar. Omdat er zogenaamd een sentimenteel verhaal achter zit. Dat en dan nog een keer gewoon... What? Ja. Ja, dat. Nou, je kan dus ook iets kopen. En dat is iemand die voor je in de rij staat. Stel, de nieuwe iPhone McFlurry X12 komt uit of zo, weet ik het wat. Special edition. Hij doet echt lang. Hij duurt heel lang, hij duurt langer dan ik dacht. Nou, dan kan je dus gewoon iemand inhuren die voor je in de rij gaat staan. Nee, nou, doe normaal. Ja. Serieus? Alleen voor de echte luie mensen. Ah, ah, ah nou. Dan hebben we ook nog een, eh, een hele, eh, iets heel speciaals. Mochten jullie van eh, de fiets willen afstappen, niks meer met de auto willen doen... en ook helemaal niet te paard willen gaan zelfs... dan is de Badonkadonk Landcruiser misschien wel wat voor jou. <laughs> Er zijn eh, blijkbaar mensen die graag met een Landcruiser over het land vliegen. Nou, dat is dus een eh, goede zaak. Deze is namelijk ook te koop op Amazon.com. Voor 20.000 euro of dollar is hij dus van jou... en kun je dus ongeveer 65 km per uur over het, over het land cruisen. Netjes. Wauw, ja, gewoon weer... Uh... Ja, absoluut. Nou, nog iets raarders, denk ik. Ik denk dat die jou wel overtreft. Een teenagel. Kan je dus kopen. What? Ja. Je moet met deze slechte economie iets doen om geld te verdienen. Nou, er was een man die dacht, ik ga gewoon meteen teenagel op eBay zetten. En hij heeft hem nog echt verkocht ook. Voor een tientje. Ja. Wat? Ja. Ja, dat dus. Ja. Maar ja, mocht je toch nog je geld in iets anders willen steken... wat ook, eh, ja, ook nog wel wat waardevoller is... dan zou je dat eventueel dus ook in uh, kunnen doen. En iedereen weet eh, dat uranium een van de meest beruchte chemicaliën is geworden... die gebruikt wordt om een nucleaire aanval dus mee te kunnen lanceren. En dan moet je je voorstellen dat je dus, dat, dat dan thuis in de kast hebt staan. nou, dat kan dus, want het is dus ook gewoon te koop op weer natuurlijk amazon.com. Die mensen verkopen echt alles. Ja, nou ja, serieus. We zijn nu een beetje reclame voor zichzelf aan het maken volgens mij, maar ja, dat, dat, eh, in ieder geval, ja, laten we het zo zeggen, de radioactiviteit schijnt wel echt niet heel te zijn. Dus ja, echt schadelijk is het niet. Maar, maar, maar toch, weet je, ja. hè? Ja. is, ja, wauw. Nou, misschien niets beters als jij echt problemen hebt met slapen, zoals ik. Dan koop je gewoon een stropdaskussen. Het is een stopdas en zo ziet het er ook gewoon uit. Totdat je de lucht in blaast, want dan is het ineens een kussen. Super handig voor op werk, voor andere dingen. Eh. Ja. What? Ja, dat dus. Nou dan hebben we dus ook nog de baconpleister. Hè. Dit is dus niet voor alle bevolkingsgroepen eh, in, in, eh, over de wereld. <laughs> Want eh, er zijn dus ook bevolkingsgroepen die bacon, hè, varkensvlees, dus niet helemaal goedkeuren. Dus mocht, ik, mocht ik fans hebben in die richting, zet dan, dan nu even uit. Twee minuten en daarna zijn we er weer voorbij. Want bacon is dus heel, natuurlijk hartstikke lekker. zeker hè, goed bakken en hmm, lekker. Want van bacon is er nooit genoeg. Maar je kan er dus ook pleisters van maken. Baconpleisters. Place. Ja, en dan gaan we weer. What? Ja, dat. Ik vind hem nou vervelend worden. Ja, oké, dat kan ik me voorstellen. <laughs> nee, maar dat Place dus. Ja. En eh, ja, wat, wat, wat ik wel echt wel de onbetwiste nummer 1 vind is een uh, kangeroe sleutelhanger. <laughs> Oh, dat, ja, ik heb geen kangeroe geluidjes. Dus ik Helemaal vanuit Australië geïmporteerd. De kan nou, kangaroo stroot op sleutel langer. Nou, maar als je bijvoorbeeld vergeten bent om een uniek souvenir mee te <laughs> nemen... voor je vrouw, vriendin of je ouders, weet wat dan ook... Nou, kun je deze nog altijd kopen op eBay. Dit, dit, is echt gewoon... Ja, dit is dus eh, onder andere dus, eh, de, de, de, raarste top 10 eh, ja, met, met dingen die je dus kan kopen. Dus mocht je naar geld en tijd te veel over hebben, ga dat zeker kopen. Ik ga lekker door naar Dua Lipa, want I don't give a fuck. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. time is up, I'll tell you why. cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry. switch his flow real quick. Go get her, E for vendetta. Whatever, I just do better. Trendsetter, search for the cheddar. No pressure, float like a feather. Smooth dude, big moves, big trees, like Snoop. Now I'm back. Let me bring it back to the track. Oh yeah, can't stop, won't stop. Yeah. Yes jongens, het is alweer bijna 10 voor 8. Dat betekent dat wij de lijst de lijsten er dus even bij gaan pakken. We gaan nu naar de nummer 30 tot en met 20 toe. Gaan we kijken wie waar is gebleven in de lijst. Want op nummer 30 hebben wij deze week een NOTD met Bia Miller met I Wanna Know. En op plek 29 Jack Jones met Inner Worlds en met Breathe. Shawn Mendes Kelly met 28 op met het nummer Youth, Jeugd. Blackboy JB en Drake Look Alive vind je op plek 27 deze week. En 5 Seconds of Summer met Youngblood, plek 26, Youngblood. Shout-out naar Patrick, SO'tje. Rams met Barking op plek 25. En Dua Lipa, I Don't Give a Fuck op plek 24. Bessie met Go hoorde je net op plek 23. En Kelly en Normani, Love Lies op plek 22. The Weekend Call Out My Name vind je op plek 21. En op plek 20 hebben wij natuurlijk in ieder geval uh, eh, Anne-Marie hebben we staan daar met, uh, met 2002. Gaan we nu naar luisteren. We komen straks natuurlijk nog even bij terug om het eerste uur af te sluiten. En eh, ja, om nog even te genieten en woord te bereiden op de tips van straks. I will always remember The day you kiss my lips light as a feather And it went just like this No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. dag dat wij verliefd werden. Staat op plek 20. In de top 40 inderdaad, ja daar staat hij. Jongens, het is alweer bijna tijd. We gaan het eerste uur alweer bijna afsluiten. Zo vervelend. Dat betekent eh, dat wij straks doorgaan naar de tips. En eh, ik ben dit keer degene met een Nederlandstalige tip. Uh. Ja, daarom praat ik ook eigenlijk niet meer met je. Oh. oh. Zeg maar, we waren echt groeimaatjes. Oh, ja. Oké. Nee, maar uh, eh, okay. deze keer zal ik je vergeven. Weet je wat? het een goed nummer Stap jij lekker op de Bako-terrein? Ik ga <laughs> ik ga vanavond zeker op de Bako-terrein. <laughs> Jij het lekker op de Bako-terrein je heerlijk. En we hebben straks de, in ieder geval de tips hebben we klaarstaan. En ik kan je vertellen, eh, eh, ja, waar, waar Patrick Nederlandstalig gaat, in ieder geval normaal gesproken gaat... is Patrick een beetje de dance scene ingegaan volgens mij. Ja, inderdaad. Ik, ik, weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Nee, ik, ja, ik, weet het ook niet. Ik heb geen idee. Ik maar, weet niet. Steve, Hey Aoki. Steve Aoki, ja, Hij, is helemaal, hij, is helemaal in, een de sfeer van Steve Aoki. Nou, niet elke week. Nou ja, nu vorige week wel. Vorige week wel. was het, ja, het was een remix van hem. Dus ja, oh, Dan, dan, dan, geldt hij al. Eh, geldt hij al snel. Nou, dat doet hij dus, eh, dus als hij dat leuk vindt, ja, nou, kijk, moet Patrick dat lekker. Ja, het is weer wat anders dan Plan B. Dus ja. ja lekker. Dus ja, we hebben zo straks natuurlijk de tips eh, hebben we klaarstaan. Uh, om, uh, om 9 uur gaan we daar, 8 uur gaan we daar gelijk mee. Ik heb wat met 9 uur vandaag. Ik weet niet wat dat wat is. Wat is het nou? Je wilt gewoon heel graag weg. Is dat het? Ik, ik, ja, ik, denk dat dat het gewoon een beetje is. Ik, ik, ik, ben gewoon toe aan, eh, aan een biertje, denk ik. Ik, mag straks in de regen gaan staan. Want ik zie nu net dat het buiten ja, regent. ik ga thuis gewoon bij mij gewoon bier drinken en Rika Verhoeven kijken. Dus ik heb gratis eh, bier. Ik ga gewoon eh, helemaal... Ik kom na werk, kom ik wel gewoon jouw kant op. Ja, echt waar? Ja, is goed. Weet je zeker? Ja. Ik heb een kattenluikje. Oh, is goed. Kun je daar doorheen? Nou, nou dat past niet. Ik ben te breed. <laughs> <laughs> voor de <laughs> mensen die mee kunnen kijken. We hebben, we hebben natuurlijk wat nieuws. Hè. Meestal als je dan zegt van joh... Hè, ehm, en je hebt natuurlijk die grap, en dat is een grap een beetje een, een hele slechte dad joke is dat. Dan heb je, uh, in ieder geval, heb, in ieder geval ja, ik, ik ben van de Ikea. Heb je toevallig een kast besteld. Voor de mensen die dat nu kunnen zien, die doen waarschijnlijk nu heel hard dit. Die slaan zichzelf op hun, op hun voorhoofd en denken, ja, ja oké, Stop maar, stop maar, Mike. Doe het gewoon niet. Nee. Gewoon een keertje niet. Maar dat zegt je vrouw ook. Ja. Doe gewoon niet, Mike. Ja, nee, maar ja, weet je, luisteren is eh, gewoon sowieso gewoon vrij moeilijk natuurlijk voor mij. Hè? is niets voor jou. Ja, dat, luisteren, dat is nooit wat voor mij geweest. Uh. we gaan lekker afsluiten, we gaan door eh, naar het volgende uur. je hebt straks met een paar minuutjes gaan we naar de tips toe. Gaan we naar de tips toe. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Capital Letters sluiten we mee af. Haley Steinfeld, Blood Pop. details. I'm really a believer. No, uh-huh. no. Small voice in the choir. Guess I never dared to know myself. Can my heart be quiet? No. Uh-huh. But then was you. Then was you. then was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. Yeah. I got something to say now. Cause you told me that there's no way I couldn't go. No capital letters. You put a crack in your shadows, and you told me it's okay to be the light. Don't have to swim in the shallows. No, no. And I wanna get drunk with you. When we lie so still, but you're taking me places, holding me on to you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you.